Maar dat ging dus vaak mis. Bijvoorbeeld bij dit thuiszorgbureau, ontdekte RTL Nieuws. De directeur van Goudenzorg Thuiszorg vroeg bijvoorbeeld voor bijna 20.000 euro aan zorgbonus aan. Als we dat omrekenen en rekening houden met de belasting, dan gaat het om 11 mensen terwijl ze volgens hun eigen jaarstukken maar vijf mensen in dienst hadden. De zorgbonus kostte door dit soort gesjoemel uiteindelijk 800 miljoen meer dan het kabinet had gepland. Partijen in de Tweede Kamer willen nu dat de fraudeurs het geld terugbetalen. Je kan je vaccinatieafspraak bij de GGD tijdelijk niet verzetten. Volgens GGD bellen er een heleboel mensen die hun afspraak willen verplaatsen... en is het daarom erg druk bij de callcenters. Hierdoor is het voor mensen die een afspraak willen maken voor een boosterprik lastig om er doorheen te komen. Je kan je prikafspraak nu alleen telefonisch annuleren als je echt niet kan. Een jongen van 16 is gisteravond opgepakt na een politieachtervolging in Rijswijk. Agenten ontdekten dat de jongen, die geen rijbewijs had, in een gestolen auto zat en ging achter hem aan. De jongen probeerde te vluchten en reed daarbij tegen een politiewagen aan. Uiteindelijk kwam hij op een doodlopende weg en kon de agent hem oppakken. Een chokvolle trein vandaag die van Breda naar Antwerpen reed. Het station stond zelfs zo vol dat niet iedereen in de trein paste, zegt Omroep Brabant. Volgens hen waren het dagjes mensen die naar België gaan. En dat denkt ook de NS. We weten natuurlijk niet exact wat mensen beweegt, maar het lijkt er inderdaad op dat het wel weer veel mensen zijn die inderdaad... Eh, eh, nou ja, een, een, dagje naar eh, Antwerpen gaan. Al viel er vanmorgen ook een trein uit, dus dat zou de drukte ook een beetje moeten verklaren. Ook op de weg was het druk. Vorige week was het in meerdere Belgische plaatsen druk met Nederlanders. Demissionair premier Rutte riep toen op niet meer de grens over te gaan om te winkelen of wat dan ook. Het weer vanuit het zuiden komt er regen aan. Het blijft vannacht en vanavond nat. Het koelt ook nauwelijks af. Morgen grijs, af en toe wat regen en dan een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Do you feel the same? dog, I'm well established. I ain't trying to lead you on, just wanna ask if you might wanna give me your name, explain your status. You know I see you time to time, you seem available.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 In de ziekenhuizen zijn 126 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdeling. Op de IC's kwamen er 28 patiënten bij. Het totale aantal in de ziekenhuizen daalt. Het zijn er nu 444 minder dan gisteren. Een groep van 800 gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire hoeft minder schulden terug te betalen. Staatssecretaris Wiersma heeft UWV toestemming gegeven van de regels af te wijken. Het weer is bewolkt. Later vanmiddag gaat het vanuit het zuiden af toe regenen. Vanavond en vannacht verandert er weinig. De maxima liggen tussen de 3 graden in het noorden en 8 in het zuiden.